is 23 jaar. Een van de hoofdverdachten vrij. Na zijn vrijspraak was Agun naar Turkije vertrokken. In het hoge beroep van de liquidatiezaak, dat nu loopt, heeft kroongetuige Fred Ros belastende verklaringen afgelegd over Agun en over de andere hoofdverdachte, Dino Sorel. In Maleisië zitten 16 Nederlandse toeristen vast in een resort. Het vakantiepark ligt in een natuurgebied aan de oostkust en de rivier daar is buiten zijn oevers getreden. In het gebied heeft het de afgelopen tijd hard geregend. De Nederlandse toeristen hebben geen bijstand gevraagd. De Nederlanders maken deel uit van een groep van zo'n 120 toeristen die in het resort is gestrand. De Israëlische politie heeft meer dan 30 topmensen uit de politiek, de sportwereld en van vakbonden aangehouden in verband met een omkopingsschandaal. Een van hen is een onderminister. De verdachten zouden overheidsgeld, dat bestemd was voor goede doelen, hebben doorgesluist naar hun politieke vertrouwelingen. De kans is groot dat het zaterdag gaat sneeuwen. In Noord-Nederland is er zelfs kans op sneeuwjacht. Met veel wind is dat. Er wordt 3 tot 8 centimeter sneeuw verwacht. Ook op de lange termijn is de kans groot dat het winters blijft. Met temperaturen overdag maar iets boven nul. Nou, eerst nog het weer voor vanavond en morgen. Het wordt droog en het klaart op.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt. 3FM. Serious Request. Hands of our girls.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 Freddy van met het NOS Journaal. Fysiotherapeuten en logopedisten klagen over de zorgverzekeraars. Die zouden de voorwaarden dicteren voor de contracten. Als zorgverleners niet tekenen, krijgen ze geen contract en dat kan grote gevolgen hebben. Patiënten krijgen dan nog maar een deel van de behandeling vergoed en velen stappen dan over naar een praktijk waarmee de verzekeraar wel een contract heeft. Er wordt vooral geklaagd over Achmea, de grootste verzekeraar. De politie heeft na